wil je gaan? Waar kom je straks aan? Op Mars of op de maan? Zie jij een toekomst vol robots en techniek? Of vind je de aardse natuur uniek? Zie jij een toekomst vol robots en techniek? Of vind je de natuur op aarde magnifiek? We're the move, into the groove. Dit is het begin, een eindeloos begin. Je staat er middenin, in het begin van de trip van je leven. Niets ontginnen, niets ontspinnen, maar ontspinnen. Het grote gebeuren, de happening. Maak het mee, vul het zelf maar in. Maak het zichtbaar, open het eind. Je staat er middenin, tot aan je nek, tot aan je kin. Altijd aan het begin van de trip van je leven. wat je ook doet, wat je ook droomt, wat je stoot, wat je stroomt. We're on the move, into the groove. We're on the move, into the groove. De komende stromen van elektrisch vuur. Samenstromen in dit uur. We stromen het verleden, de toekomst in. Het staal is heet, dit is het begin! Wat je ook doet, wat je ook droomt, alles stroomt, alles stroomt. We're on the move, into the groove. We're on the move, into the groove. De komende mens en de gaande mens. Er is geen doel, er is geen grens. Zoek je naar iets, wat ben je kwijt? Wij zijn op weg naar de eeuwigheid. Weet wat je kiest, het winst of verliest. De toekomst is nou voor ons en voor jou. Niemand voor mij. Niemand achter mij. Het pad dat onze voorouders baanden is overwoekerd. En de snelweg die iedereen volgt gaat nergens heen. Ik ben alleen. Ik volg mijn eigen weg. Je op staat. Iedereen gaat, iedereen gaat. 1, 2 in de maat. Als je niet opschiet, ben je te laat. Het is een spiraal. Geloof erin. De slang bijt in haar eigen staart. Het leven is de moeite waard. Als je in de geest beweegt, word je nooit van de kaart geveegd. Want in ons ligt het paradijs. Hier ligt het doel van onze reis. kosmos. En zonder liefde geen leven. Zonder kosmos geen liefde. Zonder chaos geen liefde. Chaos. is the spirit of the psycho revolution. No revolution without confusion. All you need is confusion. Your daily confusion to infuse the spirit of the psycho revolution. confused, get confused, stay in confusion. Move on, move on, move on. Are you being used? Stuck in a mind fuck? Then you are on the edge of a fusion be bewildered, puzzled, muddled, spread confusion, create confusion, the final solution. Are you bemused? Stay bemused, get confused, stay in confusion, move on, move on. I move on, I move on. Shake it off in confusion. Shake it off, shake it off, move on. Shake it off, the illusion. Shake it off, move on. The illusion is confusion. Shake it off, shake it off, move on. Distribution of confusion move on has been proven the solution. Shake it up, shake it up, move on. Confusion cooking, Confusion music, nuclear confusion. There's no conclusion, no revolution without confusion. Infuse the spirit of the psycho revolution. Are you bemused? Stay bemused, get confused, stay in confusion. Move on, uh, move on, uh, move on. Shake it up, shake it up, move on. Shake it up, shake it up, move on. The show must go on. The show will go on. The show goes on your whole life long. The show must go on. The show will go on. The show goes on all night long. Shake it up, shake it up, move on. Shake it up, shake it up, move on. Shake it up, shake it up, move on. Shake it up, shake it up. on. Ja, move on. Dat is makkelijk gezegd. Maar waar beweeg je heen? Lopen we als kippen zonder kop naar de afgrond? Welk spoor willen we volgen? Het innerlijke spoor. Het innerlijke spoor. In het spoorboekje van het leven kom je de meest bewogen wegen tegen. Tolwegen, snelwegen, dwaalwegen. Een diaspora van spoor naar spoor na spoor na spoor. De wisseling van sporen gaat ongemerkt door. Spoorloos uit het niets ontstaan, Spoor weg in rook opgegaan. Heb je geen doel, geen richtingsgevoel, geen spoor van spijt, bespeel de tijd. Ben je verbijsterd, het spoor bijster, doe even gezond met een gerust hart reeds eerder begane grond. Wie ons sporadisch ontspoort, wandelt te pas en te onpas door de hemelse paspoort. Wees sportief, spoor elkander aan. Geef jezelf sporen, zelf verdiend, zelf gedaan. Voor jou gaat elke spoorboom open springt het zijn licht. Spoorslag op groen. Ja, het sterrenspoor is wat wij lopen. Ruimtereizigers in een balloon. Rol de loper uit. Knal, knal, rood. Dit spoor loopt lekker, nog lang niet dood. Dit spoor leeft, dit spoor feest. Dit spoor van liefde is nooit weg geweest. Dit spoor leeft. Dit spoor feest, dit spoor van liefde is altijd geweest. Dit spoor van liefde is één groot feest. Dit spoor van liefde is ware liefde. Dit spoor van liefde is magische liefde. Liefde. zijn vanavond. Liefde voor het leven, liefde voor elkaar, liefde, het meest bezongen beschreven, mooiste gevoel, liefde, hou van elkaar, laat de liefde stromen, grenzeloos, zonder angst. Liefde is kracht, de sleutel tot vrijheid en vrede en waar het hart is van liefde stroomt de mond van over. Dus paradiso, laat je horen, zien, spreek en zing. Wij zijn liefde, liefde, liefde, liefde. Ja. Vanavond gooien wij de poorten naar de vrijheid even open. Ach, er is niet eens een poort, want het spoor van de liefde is grenzeloos. Een drempeloze overgang. Een oase van vrijheid. Een drempeloze ruimte in de ruimtetijd. Aankomelingen, aankomelingen, aankomelingen. Rol naar de overkant, naar ander land. Daar aanbeland wacht je een kans dat je aankomt in een ieders land. was a time that we had fun, laughing in the sun, afraid of no one, afraid of no one. And now I'm here alone, no direction home, leaving war and pain. I got no name. I got no name. The ones I left behind, their graves I could not find. Will someone care for me? I'm just a refugee. Just a refugee. someday I'll find a way. I know it in my heart. Someday we'll beat away and make a new start to arrive. Ain't the goal loud say used to say, but the secret. Als alles, alles zou vergaan. In storm en regen zou vergaan. Dan zou de zwaan, dan zou de zwaan blijven bestaan. Ja, soms staan we stil. Maar het moet niet te lang duren, dat navelstaren. Move, move, move. In beweging blijven. Doorgaan. Niet morgen weer een dag. Of we zien volgende week wel. Nee, move, move, move. You're on the bus or off the bus. The, magic, bus. dierbare aardgenoten. We can do anything we want. Laten we op zoek gaan naar een andere dimensie. Daar waar vriendschap regeert. Ja, dat is een magische frequentie waarover ons nooit iets wordt geleerd. Come on, escape your... Escape your... Dull grey world. Escape, escape your escape dull grey world. Your dull grey world. Your dull grey world. Some people try to escape this doomed world of ours. They can't stand the pressure. They can't stand their lives. It doesn't matter if you jump off a building, die in an accident. Maybe it'll take you years of cancer. In the end, you'll escape, escape, escape, escape your dull gray world. Escape, escape, escape while you still can. Some people try to escape reality with just another shot. Now the world running through their veins. And there are even people that try to escape to Mars to live in a space colony, colony, colony, colony. Escape escape. Escape your dull gray world. Escape, escape, escape while you still can. Everybody in the whole wide world trying to escape. The rats are leaving the sinking ship, and I am one of them. I'm traveling all around the world, hoping to find a paradise. But everywhere, tales the same suppression, crime, and make a better world tonight. Oh, Scheiße! Hippies! A hippie movement! <laughs> Jullie zijn een stilstaande beweging. Jullie zien mij komen, maar ik zie jullie gaan in een nieuw heet dwaalspoor. Teruggetrokken in je steeds kleinere doos met je drank en je drugs. Blij of boos, maak lawaai in je iso. je niet zo vast aan je ziel. Pathetische poppen van pijn. Geef je over. Weerstand is futiel, zegt het collectief. Ondeelbaar in alles inclusief. Maak je vrij uit je isolement. Ik ben jouw vijand. Ja, neue Wirklichkeit. Your existence is mir scheißegal! Hey, jonge jongeman, Jonge Je lijkt me niet erg uh, ontspannen. Hier, drink hier eens wat van. Hippie shit. En misschien zal dat je visie verruimen. <laughs> Ik zie. Ik zie. Ik zie allemaal aliens. Ik zie aliens. Greetings, Earthlings. My name is. I have traveled many light years to bring you a message from the stars. It is time for you to move your head and heart to unity. Hereby, I present you your key. This world is your world, and these are your people. This world is your world, and these are your people. It's time to get together time to become as one. This world is your world, these are your people. This world it's your world. And these are your people. It is time to get together. It is time. become as one. This world is your world, and these are your people. to Ashton has to die. They extort us with third world diversions, flood us in with the immigrants instead for transferable power to its agencies. Destabilize faking consent. I don't want a proxy war torture classified as something machine change all under Western control makes me racist, a communist, a threat. We'll survive, we'll survive. Can we save the peace and pride? Tell me why they fight system has to die. We'll survive, we'll survive. Can we save the peace and crime? Tell me why do they fight? The system has to die. There is no war on terror, only war on a financial debt. The system's affecting the minds of the masses. We falsely believe we are free. The system is vicious, immoral. Just try to survive with the rest. Be happy, the system is dying. Psychosis ending, magic's dead. Can we save the peace and cry? Tell me why you fight it. The system has to die. We'll survive. We'll survive. Can we save the peace and cry? Tell me why do they fight it? The system has to die. We'll survive. We'll survive. wat goed is voor de aarde, is slecht voor het systeem. Wat goed is voor de zieke, is slecht voor de ziekte. Dat waren de woorden van een goede vriend die recentelijk is heen gegaan. Er is een vriend heen gegaan, een muzikale dichter, zingend het leven doorgegaan. Hij maakte het leven stukjes lichter. Hij gaf de dingen een naam. Hij was een kick in the brain, een pain in the ass. Hij bracht vervoering op zijn toer. Hij was wat je noemde een speelsmens. Hij was onze grootste troubadour. Had je wat neem je mee, wat haal je vast, wat laat je los? om achter te blijven. Had je al een de geest, bestormt de wind, een bloeiend kind gaat voor de tijden. de dag binnen dags dagsvlieg. Pluk die dag en laat het gaan. Laat de nacht beginnen, nachtvlinder. Bloei de nacht onder elke maan. Zich zachte dagen en geef het door op gevoel, zonder doel, zonder geklooi. Zich zag het leven, het eeuwig bewegen. Het is altijd nu of nooit. Had je allemaal, wat neem je mee, wat houd je vast, wat laat je los? Om achter te blijven. had je een man. geest, bestormde stormden in een bloedend kind. Maar voor een tijden had je een man. Wat neem je mee, wat houd je vast, wat laat je los? Om achter te blijven had je een man. De vliegde geest, bestormt stormde wind, een bloemenkind gaat voor blije tijden. De weg beweegt niet, we bewegen ons overal doorheen. Ja, ja, ja, ja. Alles draait, alles draait, alles draait om iedereen. Om iedereen, ja, want je weet. Alles draait, alles draait, alles draait om iedereen. Om iedereen. Heel, zijn wij blije helden, lieve helden, op de liefde ingesteld. Geen tragische helden, maar magische helden. Van top tot teen, een kosmisch veel. Ja, want alles draait, alles draait, alles draait om iedereen. in het heelal. Heel alleen, heel alleen. Ontdek planeten als magneten. Ja, de sterren trekken om je heen. Ja, ja, want trekken door het lelijke. Zie je het meteen? Ja, je ziet het meteen. Ziet het meteen, wat je weet, ja, ja, alles draait alles draait, alles draait om iedereen, om iedereen. Ja, ja, ja, alles draait, alles draait, alles draait om iedereen, om iedereen. Ja, ja, ja, alles draait, alles draait, alles draait om iedereen. Kom op, het allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja, alles draait. around. Ja, ja, alles draait, alles draait, alles draait om iedereen, om iedereen. Ja, ja, ja, ja bent de ster, ja, ja, en jij bent de ster. Ja, om iedereen, om iedereen, om iedereen. Ja, ja, ontdek leven als magneten. iedereen, iedereen, ja. Alles draait, alles draait, alles draait om iedereen. Om iedereen, iedereen, iedereen, iedereen. Alles draait, alles draait, alles draait om iedereen.